nieuws van 7 uur. Jan van der Pet gaat betere zorg in ziekenhuizen belonen. Voor het eerst heeft CZ dat vastgelegd in een contract met het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Als de hartafdeling daar goed presteert, krijgt het ziekenhuis meer geld. Gaat het minder, dan krijgt CZ geld terug. CZ en het Eindhovense ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat op die manier de kwaliteit van de hartzorg omhoog gaat. De Franse president Hollande gaat vandaag naar Moskou voor overleg met president Poetin. Hij wil proberen de Russen over te halen om mee te vechten in een gezamenlijke poging om de oorlog in Syrië te beëindigen en IS te verslaan. Het bezoek wordt overschaduwd door het incident met het Russische gevechtsvliegtuig dat door Turkije is neergeschoten. Hollande en bondskanselier Merkel hebben in Parijs de slachtoffers van de terreuraanslagen van een week geleden herdacht. Ze legden bloemen op het Place de la République. Hollande wil dat Duitsland meer doet in de strijd tegen IS. Merkel zei dat Duitsland erover nadenkt. In Steenbergen komt definitief geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering gisteravond. Tegen het plan van het college om 2 tot 300 asielzoekers op te vangen... kwam een maand geleden veel protest. In Steenbergen komt nu tijdelijke opvang voor asielzoekers... die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Een journaliste die in China was veroordeeld tot zeven jaar cel... heeft in hoger beroep twee jaar strafvermindering gekregen. De journaliste Gao Yu zou staatsgeheimen hebben gelekt naar het buitenland. Ze zat al eerder in de gevangenis. Ondanks de strafvermindering noemen mensenrechtenorganisaties het een politiek proces. Ze eisen dat China de vrouw vrijlaat. Het weer nog vandaag periode met zon, maar op een aantal plaatsen ook mist of laaghangende bewolking. Het wordt vanmiddag 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad langzaam rijden op de A7 vooral. Vanuit Horen naar Zaandam tussen Avenhoorn en Weidewormer staat 13 kilometer. Kost je 20 minuten extra. En voor de rest al langzaam rijden op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Eembrugge 6 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij Almere Haven 3. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Daar staat tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht 4 kilometer.